En inmiddels is er weer een toestel onderweg. Deze man staat op het vliegveld van Tel Aviv en maakt zich zorgen, vertelt hij bij de VRT. Wij proberen hier weg te komen. Het is heel erg moeilijk omdat er verschillende vluchten geannuleerd zijn. Ik ben gewoon bang dat het te lang duurt. Omdat we van kant horen dat het gaat escaleren, deze oorlog. Sinds afgelopen weekend vuren Israël en Hamas raketten op elkaar af. Bij die aanvallen zijn aan beide kanten al meer dan 2500 mensen om het leven gekomen. In Rotterdam-Zuid is een jongen van 18 opgepakt met een explosief in zijn rugzak. Hij gedroeg zich verdacht en daarom schakelden mensen de politie in. De explosieve opruimingsdienst moest erbij komen en heeft het explosief op een veilige plek laten ontploffen. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft toegegeven dat hij belastingfraude heeft gepleegd. Hij heeft 470 miljoen euro aan bezittingen niet aangegeven bij de Britse Belastingdienst. Eerder zei hij nog dat hij nog nooit fraude had gepleegd. Nu bekent hij schuld en daardoor gaat een rechtszaak tegen hem waarschijnlijk niet meer door. Wel moet hij 750 miljoen euro aan de Britse Belastingdienst betalen. En Avans Hogeschool in Brabant is opnieuw uitgeroepen tot de beste hogeschool van Nederland. Onze verslaggever Harro Brouwer vroeg aan de studenten waarom juist hun hogeschool zo goed is. Fijne plek, fijne sfeer. Wij hebben ook eh, goed docenten eh, ja, is echt leuk. Ja, mensen staan altijd voor je klaar en eh, ja, we doen ook veel met duurzaamheid, dus dat is ook fijn en goed. Is iets wat beter kan? dan mag je eigenlijk niks zeggen, eigenlijk dat niks beter kan. En nee, soms kan de communicatie wel iets beter naar de student toe, maar verder is het een fijne school om op te zitten en deel van uit te maken. Bij In Holland zijn ze minder enthousiast. Die hogeschool staat onderaan de lijst. Het weer grijs en vooral in het midden en zuiden veel regen. In het noorden is het vaker droog. En vanmiddag kan de zon daar ook doorbreken.